12 uur. Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De koepelorganisatie voor GGD's wil dat een nieuw kabinet honderden miljoenen extra uittrekt voor publieke gezondheid. Dat geld moet ertoe leiden dat Nederland in de toekomst beter is voorbereid op infectieziekten. Dat zegt coronamanager Nicolette Richter van GGD GHOR Nederland in Nieuwsuur. Met het geld kunnen de GGD's meer mensen aannemen met verstand van infectieziekten. En kan er een speciale crisisorganisatie komen tussen het ministerie van Volksgezondheid en de regionale GGD's. In Japan is in nog eens drie regio's de noodtoestand afgekondigd... vanwege het toenemende aantal coronabesmettingen. Het gaat om het eiland Hokkaido en de regio's rond Hiroshima en Okayama. In totaal geldt de noodtoestand nu voor negen regio's, waaronder Tokio. Daar sluiten bars en restaurants om 8 uur en moeten inwoners zoveel mogelijk thuis blijven. In Japan is veel discussie of de Olympische Spelen wel moeten doorgaan, maar de regering is nog steeds vastbesloten ze te houden. In Utrecht heeft de politie ruim 100 betogers opgepakt. Ze kwamen van het Jaarbeursplein waar een pro-Palestijnse demonstratie was. De betoging werd voortijdig beëindigd omdat het volgens de gemeente te druk werd en mensen geen afstand hielden. Voor een groot gebied werd een noodbevel afgekondigd. Een grote groep betogers werd later in een woonwijk omsingeld door de politie, waarna zo'n 100 mensen werden opgepakt. Vanuit Syrië zijn drie raketten afgevuurd richting Israël, meldt het Israëlische leger. Twee ervan zouden daadwerkelijk zijn neergekomen aan de Israëlische kant van de grens op de door Israël bezette Golanhoogte. Voor zover bekend raakte niemand gewond. De verantwoordelijkheid voor de aanval is opgeëist door de Palestijnse Tahir-brigade die in Syrië actief is.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 Hold me real close like around me. I need to feel your body, the warmth of your skin. I need to know the beauty and the secret within. while another will be penetrating, I'll be still stimulating, contemplating on a vision, vibrating, waiting with you you gonna do for me?